De politie meldt dat Terreblanche op zijn boerderij in het noordwesten van het land is doodgeslagen. Vermoedelijk ging daar een ruzie over betaling van twee medewerkers van 21 en 15 aan vooraf. De twee zijn gearresteerd op beschuldiging van moord. Leden van de partij van Terre Blanche zeggen dat hij is doodgeslagen met stokken, pijpen en hakmessen. Zijn verminkte lichaam werd gisteren gevonden. Terre Blanche was de leider van de Afrikaner weerstandsbeweging... die streed voor het behoud van de apartheid. Hij heeft drie jaar in de gevangenis gezeten... voor poging tot moord op een zwarte beveiliger. Terre Blanche was 69 jaar. De krant van het Vaticaan, de Osservatore Romane, schrijft dat er een smaadcampagne tegen de paus aan de gang is. De krant zegt ook dat bisschoppen en gelovigen vanuit de hele wereld de paus hun sympathie hebben betuigd. Vrijdag was er internationale verontwaardiging over een uitspraak van een priester in een mis in de Sint-Pieter in het bijzijn van de paus. De priester stelde berichten over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk op één lijn met antisemitische uitingen. Benedictus heeft in de avondmis voor Pasen in de Sint-Pieter met geen woord gesproken over het schandaal van seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Duizenden Senegalezen hebben gedemonstreerd tegen de onthulling van een bronzen beeld in de hoofdstad Dakar. Het 50 meter hoge beeld stelt een jong Afrikaans gezin voor en moet een symbool zijn van Afrikaanse onafhankelijkheid. Maar het beeld kostte 20 miljoen euro en dat is veel te veel voor zo'n arm land, vinden de demonstranten. FC Twente blijft goed op weg naar de landstitel. VVV werd in Venlo verslagen met 2-0. En verder zijn gespeeld Roda RKC Waalwijk 5-1, Vitesse Groningen 3-0, AZ Utrecht 2-0...